Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Vicepresident Kamala Harris van de VS wil zich in haar verkiezingscampagne vooral richten op abortus, strengere wapenwetgeving en het versterken van de middenklasse. Dat zei ze in een toespraak in haar campagnehoofdkwartier. Dan maakte ze ook bekend dat de twee campagnemanagers van president Biden ook de leiders zullen zijn van haar campagneteam. En verder zei Harris dat het haar doel is om de nominatie voor presidentskandidaat van de Democraten te verdienen en om te winnen. Soedanese vrouwen zouden worden gedwongen om seks te hebben met Soedanese militairen in ruil voor eten. Meer dan twintig slachtoffers vertellen dat aan de Britse krant The Guardian. Volgens de vrouwen was het de enige manier om aan voedsel te komen. Medewerkers van Nederlandse hulporganisaties zeggen dat ze de verhalen herkennen. In Soedan woedt sinds april vorig jaar een gewelddadige burgeroorlog. De Arabische RSF vecht tegen het Soedanese leger. De Verenigde Naties beschuldigen het leger en de RSF van het uithongeren van de bevolking. Wopke Hoekstra mag aanblijven als eurocommissaris voor Nederland. Dat heeft het kabinet besloten, melden bronnen aan de NOS. Hoekstra volgde vorig jaar Frans Timmermans op als eurocommissaris voor Klimaat. En eerder was hij minister van Buitenlandse Zaken en leider van het CDA. Het laatste nog levende oorspronkelijke lid van de Four Tops is overleden, Duke Verkeer. De Amerikaanse zanger was ook een van de oprichters van de soulgroep in 1954. De band had de grootste successen na het tekenen van een contract bij Motown in 1963. Duke Verkeer overleed aan hartfalen. Hij was 88 jaar. Het weer kans op een bij, maar ook opklaringen bij ongeveer 17 graden. Overdag veel bewolking, hier en daar regen, mogelijk met onweer.